met het NOS-journaal. Bijna de helft van de buslijnen in de drie grote steden dreigt door bezuinigingen te verdwijnen. Dat blijkt uit een doorrekening door de steden en minister Schultz van Hagen. De omstreden aanbesteding van het OV levert met 20 miljoen euro veel minder op dan gedacht. De rest van de 120 miljoen aan bezuinigingen moet nu komen uit een duurder openbaar vervoer. Ook moeten worden gesneden in het busvervoer, omdat de exploitatie daarvan duurder is dan die van de tram en de metro. Een deel van de tegoeden van het Libische regime die in Nederland bevroren zijn, wordt vrijgegeven voor hulp aan de Libische bevolking. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft dat gevraagd in overleg met de overgangsraad van de opstandelingen. Het gaat om 100 miljoen euro van kolonel Gaddafi en de zijnen die op rekeningen in Nederland staat. De WHO maakt bij de hulp in Libië geen onderscheid tussen gebieden van Gaddafi en de opstandelingen. Het RIVM heeft een sneltest ontwikkeld voor het opsporen van de Klebsiella-bacterie. De test is vandaag beschikbaar gesteld aan alle Nederlandse ziekenhuizen. Aanleiding is de uitbraak van de resistente bacterie in het Maastadziekenhuis in Rotterdam. Volgens de onderzoekers laat de nieuwe test binnen een paar uur zien of iemand is besmet. De politie heeft op het station Utrecht Centraal na een tip een Duitser aangehouden. De man had 16.000 euro, 11.000 dollar en gouden sieraden ter waarde van ruim 30.000 euro in zijn bagage. Bij controle bleek dat er een Europees arrestatiebevel tegen hem was uitgevaardigd. In Duitsland wordt hij verdacht van het kraken van bankluisjes. Internetbedrijf Google wil de gsm-tak van het Amerikaanse bedrijf Motorola overnemen. Google heeft een bod uitgebracht van omgerekend bijna 9 miljard euro. Het moet voor Google de grootste overname uit zijn geschiedenis worden. De smartphones van Motorola zijn uitgerust met het Android-besturingssysteem van Google. Door de overname krijgt Google meer grip op de verkoop van Android. Het weer vanavond vrij helder. Vannacht daalt de temperatuur in het binnenland naar een graad of 9. Ochtends in het noordwesten wat regen, maar in de middag steeds meer zon. En de temperatuur ligt dan tussen 19 en 23 graden. Dit was het NOS Show. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Files in de Randstad staan op de A4 richting Den Haag bij hoogmate 3. Op de Ring Amsterdam de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel ook 3. A13 richting Rotterdam 3 kilometer voor de afrit Berken en Roodreis. En op de A16 richting Rotterdam op de parallelrijbaan staat 4 kilometer voor Klopen ter plein.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 Weer één of twee uur lang gevarieerde muziek. En van sommige muziek, echt sommige muziek, die raakt me echt. Daarvan krijg ik... Master himself, oftewel John Hyde. Have a little faith in me. En Ilse de Lange, die heeft het ook een keer op een cd gezet. En waarom had zij dat op cd gezet? Nou, de platenmaatschappij, Universal, zei tegen haar van... Als jij nou een cd op zou mogen nemen met jouw favoriete zanger of zangeres, wie zou dat dan worden? Zij heeft er heel lang over na moeten denken, totdat de vrouw van toenertijd, de leadgitarist Cor Mutsers, zei, tegen haar zei van... Jij bent toch fan van John Hyatt, hè? En toen was het al heel snel geboren. De cd Dear John. Allemaal nummers van die John Hyatt. Prachtig vertolkt door Ilse de Lange met muziek van de heren op de achtergrond. Down here the river meets the sea. And in the sticky heat I feel you open up to me Love comes out of nowhere, baby Just like a hurricane And it feels like a rain feels like is like a rain, And it feels like a rain Wilco op Hammond Orgel, Bart Vergozen drums, Erik Koenen bas, Carl Mutsers gitaar en Ilse de Lange natuurlijk de lead vocals.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 Hè? My Sharia Moore, geschreven dus door Stevie Wonder al op 12-jarige leeftijd. Maar hij heeft nog veel meer prachtige nummers geschreven, zoals dit. En dat vind ik misschien wel het mooiste nummer op deze cd. En wat Stevie Wonder ooit geschreven heeft, Lately. the strangest feeling With no vivid reason here to find Yet the thought of losing you's been hanging around my mind Far more frequently say No special place to go But when I ask Will you be coming back soon You don't know Never know Well, I'm a girl of many wishes I hope my premonition misses What I really feel langzaam van Lately over in Overjoyed. Nou, dat wil ik u niet laten horen. Ik wil u nog wel één nummer laten horen van deze Treintje Oosterhuis. Want ik vind het altijd zo moeilijk om een overschakeling te maken als je zoiets moois hoort. Hè? Wat draai je dan direct daarna? Nou ja. someone new. to my sad surprise. Hij schreef het en Treintje Oosterhuis heeft het op zijn verzoek uitgevoerd samen met het eh, Metropoolorkest hier in Nederland. Allemaal opgenomen tijdens eh, het Radio 2 eh, gebeuren en prachtige uitzending. En soms dan denk ik wel eens bij mezelf van jammer dat ik daar niet bij geweest ben. Dan moet ik ook bekennen, ik ben nooit zo'n voorstander geweest van het Nederlandse lied. Dat heb ik u al vaker verteld. En ook niet zo van de musicals die naar het Nederlands vertaald zijn. En uh, die vroeg een keer aan mij van, ja, ik heb kaartjes voor eh, de, eh, de, de musical Super, Jesus Christ Superstar. Toen dacht ik bij mezelf van, die wil ik wel zien. En toen zei ze, ja, hij is in het Nederlands. En toen had ik meteen zo een beetje een vooroordeel van, wat moet dat nou toch worden? Maar toen ik daar in de zaal zat, toen viel mijn bek werkelijk open van verwondering. De muziek werd prachtig gespeeld en een dame, luisterend naar de naam Casey Francesco, zij speelde Maria Magdalena. Let u eens op de stem van deze dame. 13, 14, 15, Wacht het even over. Wacht het even over. is een vergissing. Zeg wat ik moet doen en mag het even over. Vroeger was ik altijd hoopvol. Nu voor het eerst geloof ik dat het niet meer gaat. Maak me even wakker. Dit is maar een droom en mag het even over. Het wordt me veel te grimmig, dus draai de tijd terug en mag het even ontzettend veel dynamiek in die musical Jesus Christ Superstar. 24. Ik ga u nog even meenemen hoor, naar die musical Jesus Christ Superstar. Want uh, één nummer is zo ontzettend bekend. En dat is, hoe moet ik van hem houden? How do I love him? Maar ook het nummer Alles is veilig. Is ook een van die mooie nummers uit diezelfde musical. Everything is Alright Now. Dat is de originele titel. Nu dus weer door die Casey Francesco. Even genoeg zorgen, even genoeg breken. Laat al die problemen, oh, kom bij me. Alles is nu veilig, alles is fijn. Sluit je ogen Ik loop met veters, kilometers. Ik loop met veters, want ik weet niks beters. Ik heb van alles geprobeerd, maar mijn handen staan verkeerd. Oh, waarom heb ik vroeger niet de vak geleerd? Daar vroeg ik nou niet aan Scholte, aan Klaasje en aan Peters. Moet u nog veters? Mijn eerste baas zat in de kaas, maar ik was net zijn Nicolaas. Tot mijn baasje pech gaf ik alles weg, maar toen zei hij, nou moet je eens luisteren. Zeg, dit gaat zo niet langer, word jij maar behanger. Maar ook, dat is een moeilijk vak, werd helemaal chef van dat geplak. Ik loop met veters, kilometers. Ik loop met veters, want ik weet niks beters. Ik heb van alles geprobeerd, maar mijn handen staan verkeerd. Oh, waarom heb ik vroeger niet de vak geleerd? Dat vroeg ik nou niet aan scholten, aan Klaasje en aan Peters. Moet u nog ver. las in de krant een baan vakant als reiziger in gipsverband. Ben erheen gegaan en ik belde aan, maar ze lieten me op een stoepje staan. Toen ging de deur open en ben ik hard gaan lopen. Want die knap die zee een beetje schuw, probeert u het liever eens bij de duw. Klop nou met veters, kilometers. Ik loop met veters, want ik weet niks beters. Ik heb van alles geprobeerd, maar mijn hand is dan verkeerd. Oh, waarom heb ik vroeger niet de vak geleerd? Dat vroeg ik nou niet aan Scholte, aan Klaassen en aan Peters. Moet u nog veters? Zeg, moet u nog veters? Of u nog veters moet? Nee? Nou, dan niet. Nou, ik denk ook wel eens bij mezelf, had ik maar een vak geleerd. Didgeridoo is een traditioneel instrument van de aboriginals in Australië. En een man uit Australië, luisterend naar de naam Troy Cassard Daly. Hij combineert dat traditioneel instrument met de moderne instrumenten van tegenwoordig. Op de cd Beyond Dancing. Dit is daarvan de titeltrack. Daddy got taken away by man dressed in blue He didn't know where he was going I'm Pretty sure he knew Mother was crying as loud as I've ever heard We all sat silent and still Not saying a word Memories of father are faded And mother still cries She's such a strong young woman And she never had to lie She set us all in a circle All young and so frail And told us how our father died In a Sydney jail your it bought no answers I still see mother Every chance that I get My sister and my brother Call around now and then We sit and talk and laugh and cry Over photographs of our youth When we were searching for hope And searching for the truth Over time coming but no answers Oh, and time went by so fast Tijdens het jaarlijkse Festival Mondial hier in Tilburg stond ook een band op het podium uit Australië. Ze luisteren naar de naam u Yindi en ook zij hadden een didgeridoo bij zich. En ook zij combineerden de moderne instrumenten met de traditionele instrumenten daar uit Australië. En ik heb dit zelf mogen opnemen met het NOB voor de KRO.